Zij zochten hun geluk in de grote stad, Fernando, Alfredo en José. Een trio dat nog nooit een cent bezat, Fernando, Alfredo en José. De eerste speelde fluit, de tweede sjouwde graan, de derde zag je elke dag als schoenenpoetser staan was zoveel verteld van al dat mooie geld. Fernando, Alfredo en José en de Ze kregen de wind in de zeilen mee, Fernando, Alfredo en José. Het trio werd wel rijker, maar niet tevreden, Fernando, Alfredo en José. De armoe was voorbij, nu sjouwden ze geen graan. Men zag hen niet als muzikant of schoenenpoetser staan. Hun heimwee en verdriet vergaten zij maar niet. Fernando, Alfredo en José. En de avonds zij ronden van de maan in Santo Domingo en sprookjes die daar nog bestaan. En sprookjes die daar nog bestaan.